En volgens hen is de kans groot dat miljoenen vluchtelingen nog wel een lange tijd in Europa blijven. En daar moeten landen zich volgens Klingendaal nu alvast op voorbereiden. Nu zijn, worden veel mensen opgevangen eh, bij particulieren bijvoorbeeld. Eh, in, gemeenten eh, zijn contracten voor huisvesting tijdelijk. Op scholen wordt gedacht, moeten we die kinderen Oekraïens leren of Nederlands om te integreren. En nou, de mindset moet worden, dit gaat lange tijd duren. Heb je nog een autotripje naar Frankrijk op de planning? Dan heb ik goed nieuws voor je. Tanken is daar ineens een stuk goedkoper, zegt onze correspondent. De Franse regering geeft al sinds april een korting van 18 cent per liter benzine aan de tank voor iedereen. En het wordt vanaf vandaag in september verhoogd tot 30 cent per liter. Ja, is bedoeld om de Fransen te helpen met de hoge prijzen. Boeren die tijdens stikstofprotesten een stuk natuurgebied vernielden in Stroe in Gelderland... krijgen geen straf. De politie heeft geprobeerd om te achterhalen wie er begin vorige maand rondreden op hun trekkers, maar krijgt dat niet voor elkaar. En in Duitsland gaan vandaag allerlei maatregelen in om energie te besparen. En daar gaan mensen ook echt iets van merken, vertelt correspondent Charlotte Waaiers. Moet je bijvoorbeeld denken aan winkeliers die de winkeldeur naar buiten niet meer open mogen laten staan voortdurend. Um, maximum temperaturen op werkplekken. En dat is dan weer gebonden aan hoe fysiek het werk is dat je doet. Dus als je vooral zit en eh, niet zo inspannend werk doet, dan mag het nog eh, tot 19 graden verwarmd worden, je kantoor. Maar als je je heel erg inspant, dan is het nog maar 12 graden. Ook zijn lichtreclames na 10 uur s avonds verboden. En privézwembaden mogen niet meer via stroom en gas worden verhit. Het weer, zonnig dagje, 22 tot 26 graden. Morgen iets meer wolken, maar ook een graadje warmer. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de N201 Hilversum uit Hoorn tussen Vreeland en de Loenersloot 2 kilometer stilstaand verkeer. Op de N201 richting Zandvoort staat bij Bentveld 2 kilometer.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 De experts vinden dat het beleid nu te veel is gericht op tijdelijke crisisopvang. Koning Willem-Alexander kan volgende week niet mee met een werkbezoek naar Californië en Texas. Hij herstelt van een longontsteking en blijft op doktersadvies thuis. Koningin Maxima gaat wel naar de VS. Door de droogte hebben wilde dieren het niet makkelijk, zeggen dierenorganisaties tegen nu.nl. Zo zijn veel drinkplekken voor bijvoorbeeld herten en zwijnen verdwenen. Die moeten daardoor verder lopen om aan water te komen. Het weer, veel zon en 22 tot 26 graden.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 And you light up the room. Ever since the first day you were here, you were always my G. And if the world is cruel. I will be the last one standing here to protect you. Don't grow up too soon. yeah. forever, you were always my G. Yo, G. you probably won't even understand this. So I'ma try and paint the picture on the canvas. Just wanna tell you, you won't ever get abandoned. Can't lie, I started writing and got anxious. But you're my biggest blessing, what a life that I've been granted. One in a million, couldn't try it if we planned it. Don't mind me, just fly free in my G. Shit ain't easy, this a different type of love. Every time we greet, you get a different kind of hug. All the memories that we keep, you and me could write a book. And we're still not done, you my diesel time is up. Out in public, you walk past them, they might look. Just keep smiling, baby girl, and watch the day go brighten up. No, I'm still with you, I'll kill for you if someone tried to look. Can't even sip my drink, I'm spilling tears inside my cup. Knew you were special from the minute you was born. Unidentical twin, but so different from them all. So happy when I met you and your sister on the ward. You know, big bro's here to come and lift you if you fall. I know how to take care of you when I am gone. That's my angel, she be stable until I'm one. I wish Tony seniors grow, but shit, we ride on. Looking back at old pictures, where's the time gone? No other name, please. out for weeks, but I cope, of course. No way you would have left us, you was three months old. You got a long life ahead of you, I know there's more. To make you happy is what I'm hoping for. Can have anything you want, I took an oath, I swore. Baby, live your best life, you shouldn't grow by force. All in your own time, G, the globe is yours. Yeah. You got us wearing odd socks on the 21st. People laugh but we're too strong for it to ever hurt They might try and bring you down but it'll never work When you smile you just light up the room I ain't never met a person that's brighter than you Say I love you and I mean it every time that I do you little shit, you got me crying in the booth. Trying to do mum proud, trying to do dad proud, trying to do you proud, trying to do hat proud. So I'm trying five years, I ain't sat down. And all I've heard is your voice in the background. Don't say a word before you chat, I just know it.